Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur... voor de Russische minderheid in het zuiden en oosten van het land. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken... na overleg met onder andere minister Timmermans. Die was in, met zijn Belgische en Luxemburgse collega's in Kiev... om met de Oekraïense regering te praten over de problemen op de Krim... en de relatie tussen Oekraïne en Europa. De Wereldbank is bereid om Oekraïne extra geld te geven. De interimregering van het land had daarom gevraagd. De steun bedraagt zo'n 2,2 miljard dollar. De Wereldbank wil Oekraïne steunen bij het stimuleren van de economie. Radarvliegtuigen van de NAVO gaan naar Polen en Roemenië om van daaruit Oekraïne te observeren. Dat hebben de NAVO-landen besloten. De EUX vertrekken vanaf hun basis in Duitsland en Groot-Brittannië. Besluit van de NAVO komt nadat de Russen de controle over het Oekraïnse schiereiland de Krim hebben overgenomen. De politie in Eindhoven heeft een man en een vrouw opgepakt in verband met de vondst van een babylijkje. Ze wonen vlakbij de steeg in het stadsdeel Strijp waar de baby gistermiddag werd gevonden. De man van 27 en de vrouw van 26 zijn aangehouden in hun woning. Over hun betrokkenheid is niets bekendgemaakt. Wat er met de baby is gebeurd kan de politie ook nog niet zeggen. De brandweer is afgelopen avond uren bezig geweest met het nablussen in het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Er gistermiddag een natuurbrand, zo'n 30 hectare is verwoest. Dat is net zoveel als ongeveer 60 voetbalvelden. De brand was aan het begin van de avond onder controle. Het voorjaar is volgens de brandweer een kritieke periode voor bosbranden, omdat er dan veel droog materiaal op de grond ligt.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 what's wrong exalted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 place.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

sounds like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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. for the 中哎。